Dat, eh, het zit niet. Ik vind het niet meer leuk. Ook andere contactberoepen zoals schoonheidsspecialisten en tatoeëerders mogen weer aan de bak. Ook kun je vanaf vandaag weer echt winkelen in een winkel. Je moet dan online wel even een tijdslot reserveren. Mensen in Hengelo in Overijssel hoeven niet meer binnen te blijven. Vanochtend hing daar een giftige stof in de lucht. Die was vrijgekomen bij een lek in een fabriek. Volgens de brandweer is er inmiddels geen gevaar meer. Jongeren die op een station de boel vernielen, een bankje onder graffiti of zonder kaartje rondreizen kunnen, krijgen voortaan een bijzondere taakstraf. Ze moeten die straf uitvoeren op het station, zegt de NS. Als de jongeren een taakstraf komen uitvoeren op het station... dan worden ze ook echt geconfronteerd met de impact van hun handelen op mijn collega's en onze reizigers... Met natuurlijk als groter doel dat ze niet nog een keer de fout ingaan. Qua straffen kun je dan denken aan het schoonmaken van de stationshal... of het opruimen van peuken en weggesmeten blikjes drinken. In de gemeenteraad van Heerlen in Limburg is een duivendiscussie aan de gang. Ja, <laughs> de gemeente wil die vogels anticonceptie voorgeven. In de stad poepen de beesten alles onder. Maar de Partij voor de Dieren is daar not amused over, die oplossing. Ze vinden het onzin en zeggen dat je gewoon het zwerfafval waar de duiven op afkomen moet opruimen. In de Belgische plaats Tongeren gebruiken ze trouwens de duiven anticonceptiemethode al. En het werkt als een tierenlier. Het aantal duiven daar is in een paar jaar tijd afgenomen met bijna 70 procent.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 try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

must I be confused with some other guy? Not like them, baby. Your bridges were burned. Now it's your turn. It's your turn to cry. So tell me a rhythm. Go on and just tell me a rhythm. Go on and just tell me a rhythm. Baby, go on and just tell me a rhythm. is done, so I guess I believe in. the damage is done, so I guess I believe in. Oh, the damage is done, so I guess I believe in. Don't have to say, Don't have to say what you did. I already know. I already know. Uh, There's just no chance. No chance. You and me. You and me. Don't it make you sick? Het ritme van Zandvoort.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 Duitsland wil toch ook 65-plussers het AstraZeneca-vaccin gaan geven. Onder meer Nederland doet dat niet, omdat er twijfel is of het wel effectief is bij die groep. Maar uit Britse gegevens zou nu blijken dat het vaccin wel degelijk goed werkt bij 65-plussers. Het weer in het noordwesten plaatselijk dichte mist. Elders zon en wolkenvelden. Het is 4 tot 17 graden. Vanavond meer bewolking en vannacht regen. before we begun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 but diapers on babies get higher than the background singer singing.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 take it slow, my baby some of me, I'm on He ben aan het but you wanna see me more, my darling But we were should before Maar niemand the het, niemand kan het better than your boy, my baby Mommy is een diva, mommy is a star In the double R, make a wish in the car Say is op die say zij heeft well hoe hard Baby on the cloud, baby girl is superstar Diamonds on my baby, like they're glowing in the dark Jij like up an angel, baby girl, like ben verwaard Ik for voor je branden, baby girl, We all know, uh, we all know, uh, uh, Baby, shy, to and these switches even low. Then I know, then I know, my baby, I'm dragging it all inside me. Set the thing, snap Snapchat food so yummy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 you hurry? Can't you see she's got me worried? I don't wanna lose her love. I don't wanna lose her. The cross town is too slow. Hitchhiking is a no-no. She's all I'm thinking of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 神。